Via het Witte Huis heeft hij nu laten weten dat hij mee zal werken aan een geweldloze machtsoverdracht. Het is ook voor het eerst dat hij toegeeft dat hij heeft verloren, zegt deze Amerika-deskundige. Hij zegt dus ik zal doorvechten buiten eh, het Witte Huis om, zeg maar. Ik zal doorvechten voor eh, wat hij hij vindt dat uh, belangrijk is. Maar het is wel de eerste keer dat hij nu inderdaad officieel zegt... of rekening houdt of toegeeft dat hij na 20 januari niet meer de president is. Gisteravond liep het totaal uit de hand in Washington. Gewelddadige Trump-aanhangers bestormden het kapitool. Daar werd toen de uitslag van de presidentsverkiezingen bevestigd. En vanochtend is dat uiteindelijk alsnog gebeurd. Bestuur van de Nederlandse Vuurwerkbond zit ondergedoken... omdat ze worden bedreigd door vuurwerkliefhebbers en handelaren. Die zijn boos omdat de bond eerder deze week met een plannetje kwam... om vanaf komende jaarwisseling lokale vuurwerkshows te organiseren en dus geen losse verkoop meer te doen. De politie in Valkenswaard heeft camerabeelden naar buiten gebracht van twee mensen die in de nacht van Oud en Nieuw een molotovcocktail naar het gemeentehuis gooiden. Ze kwamen op hun fiets, staken het ding aan en smeten het naar het gebouw. Het ging niet helemaal goed omdat de lont eruit viel. En de populairste babynamen zijn weer bekendgemaakt. De meeste Nederlandse meisjes kregen de naam Emma. Mila en Julia staan daar direct achter. En bij de jongens staat Noah op 1, gevolgd door Sam, Liam en Lucas. Er is ook nog even gekeken of corona invloed had op onze naamkeuze. Zijn er baby's vernoemd naar Diederik Gommers of Jaap van Dissel? Nou, niet echt. Maar er zijn wel meer Hugo's geboren. En er zijn opvallend weinig kinderen vernoemd naar topsporters. En er was natuurlijk ook nauwelijks sport weer in Zuid-Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Ook in de rest van het land kan nog een bui voorkomen. Het is 1 tot 4 graden. Morgen wordt het op meer plekken droog en is het iets minder koud. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27 Utrecht richting Almere.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 Je suis désolé. That's all I have to say. Please stay. piece. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het vaccineren van medewerkers in de acute zorg is naar verwacht wordt begin volgende week klaar. Dan hebben zo'n 40.000 artsen, verpleegkundigen en anderen een coronaprik gekregen. President Trump belooft in een verklaring een ordelijke machtsoverdracht... maar hij zegt er meteen bij dat hij het totaal niet eens is met de uitslag van de verkiezingen. Na het rumoer van gisteravond heeft het congres Joe Biden officieel uitgeroepen tot winnaar. Nieuwe aanvragen voor rijexamens worden uitgesteld tot na april. CBR verwacht dat de lockdown vanwege corona langer gaat duren. Mensen die al stonden ingepland krijgen voorrang met afrijden als de lockdown voorbij is. En het weer bewolkt en regenachtig. In het zuidoosten ook natte sneeuw.